ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A5 Hoofddorp Amsterdam is in beide richtingen dicht bij knooppunt Raasdorp. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Bad over de A9, A4 en de A10.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 Het grootste deel van de gewonden van de nieuwjaarsbrand in een Zwitsers café is in levensgevaar. Bij de brand in Grand Montana kwamen ongeveer 40 mensen om het leven. Ook raakten meer dan 100 mensen zwaar gewond. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand in een sporthal in Bedem op Oudjaarsavond. Het gaat om een man van 18 en een minderjarige jongen. De politie houdt rekening met brandstichting en sluit niet uit dat er meer mensen worden opgepakt. Schiphol heeft tientallen vluchten geannuleerd vanwege het winterse weer. Ook lopen honderden vluchten vertraging op. De luchthaven adviseert reizigers om de actuele vluchtinformatie te blijven checken. Het weer vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land. Het wordt 2 tot 5 graden en vooral aan de kust staat een gure westelijke wind. Dit is ZFM.